uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Rusland, Armenië en Azerbeidzjan hebben een overeenkomst gesloten... waardoor de oorlog in de regio Nagorno-Karabakh vandaag wordt beëindigd. De premier van Armenië zei dat hij het land de komende dagen zou toespreken... maar gaf geen verdere details. Na de bekendmaking van het bestand gingen in Armenië duizenden mensen... uit protest de straat op. Enkele braken in bij het gebouw waar de regering zetelt op zoek naar de premier... maar die was daar niet aanwezig. De Russische president President Poetin meldde eerder vannacht dat het verdrag voorziet in een Russische vredesmacht. Zo'n 2000 militairen zouden op dit moment langs de frontlinie in de enclave worden gestationeerd. Volgens de president van Azerbeidzjan doen er ook Turkse militairen mee aan die vredesmacht. Het Britse Hogerhuis heeft de omstreden Brexit-wet van premier Johnson verworpen. Volgens de Lords moet hij de wet zo aanpassen dat de afspraken met de EU over Noord-Ierland in stand blijven. De EU wil ook zeggenschap blijven houden over handel met Noord-Ierland. Zo moet voorkomen worden dat er weer grenscontroles nodig zijn tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. In Brazilië zijn proeven met een vergevorderd Chinees coronavaccin stopgezet. Volgens de gezondheidsdienst van de Braziliaanse overheid gebeurde dat eind vorige maand na een ernstig negatief effect. Meer details zijn niet bekend. De Braziliaanse regering wil ruim 45 miljoen doses van het Chinese middel Sinovac kopen... om in januari een grootschalige vaccinatiecampagne te beginnen. In Mexico zijn negen mensen overleden na hevige overstromingen... als gevolg van de tropische storm ETA. Duizenden anderen raakten dakloos. Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn in totaal zo'n 150.000 mensen gedupeerd door de overstromingen. Ook in Guatemala maakte de storm veel slachtoffers. Daar kwamen 150 mensen om het leven en ruim 20.000 huizen zijn beschadigd geraakt. Het weer, hier en daar wat regen en verspreid over het land mist. Vooral in het noordoosten blijft die mist lang hangen. Later ook enkele buien en vrij veel bewolking. In de mist wordt het een graad of 8, elders maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn staat file tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd.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 Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la qui va se négliger. Et je vais pas me négliger. Eh. Si c'est fini, Je sens les people, ouais, les pipos Oh yeah, Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Je la première, merde, merde Ils m'ont du bête, bête, bête, bête. Tomber la première, merde, merde Si t'as les critères, ça me va Tu pas dans les délires de vice tu penses assurer, c'est bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va se négocier je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pito, les pipos. Oh yeah, ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. J'suis tombé la première, merde, merde. Chacal t'a bien Kuma, mais j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, lol. Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire euh, Retour à la réalité. Moi je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos.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 Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida, put me on top. me arriba, put me in, me, put me in, me, put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami when you call me mamacita.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 waardoor de oorlog in de regio nagorno karabach vandaag wordt beëindigd. Na de bekendmaking van het bestand gingen in Armenië... duizenden mensen uit protest de straat op. Het Britse Hogerhuis heeft de omstreden Brexit-wet van premier Johnson verworpen. Volgens de Lords moet hij de wet zo aanpassen... dat de afspraken met de EU over Noord-Ierland in stand blijven. Ruud Brood wordt de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Vanmiddag wordt hij gepresenteerd. De 58-jarige brood volgt Alexander Rankovic op... die zaterdag werd ontslagen bij de Haagse club. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land is ook mist. Later op de dag kunnen enkele buien gaan vallen. In de mist wordt het een graad of 8. Uh, eh, elders in het land wordt het maximaal 14 graden.